Moutscheurs met het NWS Journaal. De Duitse minister van Binnenhover ziet niets in haar plan om in Duitsland uitwijzingscentra te vestigen voor migranten, om ze versneld terug te sturen naar het eerste land van opvang. Hij wil ze direct aan de grens terugsturen, maar dat wil Merkel niet. Voor de kust van Libië worden tientallen migranten vermist. De Libische kustwacht heeft 43 mensen uit het water kunnen redden... en gaat ervan uit dat de vermisten zijn verdronken. De migranten zaten op een boot die gistermiddag kapseisde voor de kust van Tripoli. Zaterdag verdronken voor de kust van Libië nog 100 migranten. Bij een ongeluk op een kanaal in de Belgische gemeente Lanaken is een Nederlander omgekomen. De 55-jarige man uit Sittard zou van zijn jetski zijn gevallen toen hij een scherpe bocht maakte. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hij is op de plek van het ongeluk overleden. De Nederlandse kunstenaar Armando is overleden. Dat heeft de Armando Stichting laten weten. Hij overleed in het Duitse Potsdam, waar hij vaak kwam om te schilderen. Armando werd geboren als Herman Dirk van Dodeweert. Hij kreeg bekendheid door zijn veelzijdigheid. Hij was onder meer schilder, dichter en beeldhouder. Armando was 88 jaar. Op het WK voetbal is Kroatië door naar de kwartfinales. Daar waren strafschoppen voor nodig, want na 90 minuten en verlenging tegen Denemarken stond het nog 1-1. Kroatië miste in de slotfase van de verlenging een penalty. Eerder op de avond schakelde Rusland Spanje uit. Ook in die wedstrijd waren strafschoppen nodig. Na 1-1 in de reguliere speeltijd vielen in de verlenging geen doelpunten. Het weer helder, het koelt af naar een graad of 15.